Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. President Biden heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de machtsovername door de Taliban in Afghanistan. In een televisietoespraak zei hij nog steeds vierkant achter zijn beslissing te staan... om Amerikaanse troepen terug te trekken uit het land. We waren daar niet om het land op te bouwen, maar om een terroristische aanval op Amerika te voorkomen, zei hij. We hebben het Afghaanse leger alles gegeven wat ze nodig hadden om de Taliban te verslaan maar je kunt ze niet leren te vechten. Verder zei hij dat het niet in het belang van de nationale veiligheid is om langer in het land te blijven. Ik weet dat mijn besluit me op kritiek komt te staan, maar ik neem die kritiek liever tot me dan dat ik dit besluit naar de volgende president doorschuif, zei Biden. Er kunnen weer vliegtuigen landen op de luchthaven in Kabul zegt het Pentagon. Eerder vandaag lukte dat niet in verband met de chaotische situatie waardoor vliegtuigen moesten uitwijken. Er is inmiddels weer een toestel geland met militairen aan boord. Het Nederlandse vliegtuig van Defensie dat op weg is naar Kabul moest ook uitwijken. De verwachting is dat het vliegtuig binnen 24 uur ook kan landen. Er wachten nog honderden mensen op transport naar Nederland. Het gaat om ambassadepersoneel en Afghaanse tolken met hun familie. Grote delen van het rampgebied in Haiti zijn nog steeds buiten het bereik van hulpverleners. Op een aantal plekken leidde de aardbeving die het land zaterdag teisterde tot aardverschuivingen. Waardoor sommige gebieden onbereikbaar zijn geworden omdat er vaak ook geen telefoonverkeer mogelijk is, is weinig bekend over hoe de situatie daar is wordt verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen. Intussen zijn 1400 doden geteld. 6000 mensen raakten gewond. Mogelijk wordt de hulpverlening ook bemoeilijkt door de tropische storm Grace die onderweg is naar Haiti. Het weer, vooral in het noorden van het land nog wat stevige buien, mogelijk met onweer.